Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Kharkov is een raket ingeslagen in een appartementencomplex. Daarbij zijn zeker één dode en drie gewonden gevallen, zeggen lokale autoriteiten. Het dodelijke slachtoffer zou een oudere vrouw zijn. Reddingswerkers zoeken in het complex naar mogelijke andere slachtoffers. Er is ook veel schade. Op een foto is te zien dat het gebouw in brand staat. In meerdere Oekraïnse steden waren het afgelopen weekend raketaanvallen. In Gerson kwamen daardoor gisteren drie mensen om het leven. Ruim 35.000 mensen hebben vorig jaar in Nederland een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is 44% meer dan het jaar daarvoor en het hoogste aantal sinds 2015. Syriërs vormden opnieuw de grootste groep asielzoekers, meldt het CBS... op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het gaat om ruim een derde van het totaal. Daarna volgen Afghanen en Turken. Een werk van de Vlaamse schilder Antoon van Dijk, dat tot voor kort onbekend was... is op een veiling in Amerika verkocht voor 3 miljoen euro. De schilderij lag jarenlang in een schuurtje in de staat New York. Volgens veilinghuis Sotheby's werd het eind vorige eeuw voor 600 dollar verkocht... door de verzamelaar die het ontdekte. Wie het nu heeft gekocht is onbekend. Op het schilderij, vermoedelijk uit 1615, is de heilige Hieronymus te zien. Wielrenner Fabio Jacobsen is in de slotrit van de Argentijnse ronde van San Juan ontsnapt aan een valpartij. Terwijl hij in volle vaart sprint om de rit zegen, drukte een toeschouwer een telefoon tegen het hoofd van de sporter. Daardoor werd zijn racebril van het gezicht geslagen. Maar de wielrenner bleef overeind en hij kwam als tweede over de finish achter Sam Welsford. Jacobsen crashte twee jaar geleden bij een sprint in Polen. Hij liep toen zwaar letsel op en was lange tijd uitgeschakeld. Het weer, het is bewolkt. Een gebied met regen trekt van noord naar zuid over het land. Het is ongeveer 4 graden.